Te veel leidinggevenden bij de politie missen ervaring in de politiepraktijk. Dat zegt burgemeester Bandel van Dordrecht, die ook korpsbeheerder is van de politie Zuid-Holland-Zuid. Hij is bezorgd over de grote instroom van mensen uit het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Die komen via een verkorte opleiding de politie binnen als bijvoorbeeld korpschef. Maar volgens Bandel kan dat leiden tot wrijving tussen de politietop en agenten op straat. De ICT-sector heeft het afgelopen jaar diepe dalen doorgemaakt, maar de laatste maanden is er een herstel zichtbaar. Dat blijkt uit de ICT-barometer van accountantsbureau Ernst Young, een terugkerende peiling onder 600 managers in het bedrijfsleven en bij de overheid. Hoewel er bij veel bedrijven nog fors wordt bezuinigd op ICT'ers, neemt in het midden- en kleinbedrijf de vraag naar externe ICT'ers de laatste tijd weer toe. Turkije gaat Italië vragen om de teruggave van de botten van Sint-Nicolaas. De Turkse minister van Cultuur kondigde dat aan als onderdeel van een offensief om Turks erfgoed uit westerse musea terug te krijgen. Sint-Nicolaas was bischop van de Griekse stad Myra, bij het tegenwoordige stadje Demre in Turkije. Na zijn dood in 346 na Christus werd de goed heiligman daar begraven. Maar later werden zijn resten door Italiaanse zeelui meegenomen naar Bari, waar ze nog steeds begraven liggen. Het ministerie van Justitie is niet blij met een ludieke kerstkaartenactie van de Bredase gevangenis De Koepel. Die had kaarten gemaakt waarop de gevangenen in een winters decor poseren, compleet met skihut, slee en Sint-Bernardhond. Hoewel duidelijk is dat de foto in scène is gezet door De Koepel, vindt justitie het geen geslaagde actie. Gedetineerden zitten vast en dan moet je niet de indruk wekken dat ze op vakantie zijn, zegt een woordvoerder.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 nothing say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

no big surprise. Just pour me a drink and I'll tell you my lies. Yesterday is gone, and now Sometimes I feel so insecure. And love so distant and obscure. 一样。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 tell you why would I try, would I try to? to? you are over there, and I can see now why would I try to? And I wanna tell you why would I try to? trust